zag mijn lege glas. Hij gaf me weer een volle, alsof hij gedachten was. Nu draag ik hem op handen, ik feest en ik geniet, omdat de over op het juiste punt het bier weer stromen liet. Ja, ja, de over is mijn allerbeste maatje. Had je ook besteld? hij dacht het voor je in, wil je en stel mezelf de vraag: Is dit van gisteren nou de laatste of de eerste van vandaag? Maar het kan me niet zo boeien